Jelle Visser met het NOS-journaal. In Japan zijn vier doden gevallen door de orkaan Hagibis. 80 mensen raakten gewond en zeker 17 anderen worden nog vermist. Het openbare leven in Japan ligt grotendeels stil. In Tokio en omliggende regio's viel extreem veel regen met overstromingen tot gevolg. Bij acht stuwdammen zijn mensen geëvacueerd. Op veel plaatsen waren modderlawines. Tientallen rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Bij tientallen anderen dreigt dat ook te gebeuren. Door het noodweer zitten honderdduizenden huishoudens in Japan zonder stroom. De Poolse vrouw van 22 die vrijdagnacht werd ontvoerd... uit een huisje op een recreatiepark in Opmeer, is terecht. Ze verkeert in goede gezondheid bij de politie in Duitsland... meldt de Nederlandse politie. Meer details wil de politie niet geven. Volgens vrienden van de vrouw zijn de ontvoerders aangehouden. De politie denkt dat de ontvoering mogelijk te maken heeft... met problemen in de relationele sfeer. De inheemse leiders van de betoging in Ecuador... zeggen te willen praten met president Moreno. De inheemse bevolking wordt zwaar getroffen... door de economische hervormingen die Moreno wil doorvoeren. Zo schrapte hij de subsidie op brandstof. De afgelopen dagen vielen zeker vier doden... en werden honderden mensen gearresteerd in Ecuador. Er geldt een uitgaansverbod in Quito. In de Amerikaanse stad New Orleans is een hotel en aanbouw gedeeltelijk ingestort. Daarbij is zeker één dode gevallen. Drie mensen worden nog vermist. Op beelden is te zien hoe de bovenste verdiepingen van het Hard Rock Hotel bezwijken... en de etages daaronder in hun val meenemen. Gebouwen en de omgeving zijn geëvacueerd. Waardoor het pand ineens instortte is nog onduidelijk. En dan het weer. In het noorden valt een bui of wat motregen. Elders is het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. In de ochtend kans op regen of onweersbuien. Later vandaag is het droog met hier en daar wat zon. In de middag wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht, omdat ik uh, denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat volgens mij vergeten dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht. En eh, voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandenacht.nl.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 Well, why not? Why else would there be anything happening? Because if the game isn't worth the candle, if the universe is basically nothing but a tormented struggle, why have one? there is audible space, silence. There is temporal space, as we say, between times. There is musical space. So-called distance between intervals or the intervals between tones a different kind of space. Temporal visual space, tangible space. But all these spaces you see are the mind. They are the dimensions of consciousness. space which every one of us apprehends from a slightly different point of view, in which the universe moves. This is the mind. like space. Now, space contains everything the mountains, the oceans, the stars, the good people and the bad people, the plants, the animals, everything. Now, the, the mind in us, the true mind, is like that.